Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Amerikaanse federale rechter heeft een streep gehaald door een decreet van president Trump. Daarin bepaalde hij ruim een half jaar geleden dat mensen die meewerken met het internationaal strafhof in Den Haag strafbaar zijn. Volgens Trump schendt het strafhof de Amerikaanse soevereiniteit. Op grond van het decreet werden sancties ingesteld tegen de aanklager van het strafhof... die onderzoekt of er oorlogsmisdaden zijn gepleegd in Afghanistan. Volgens de federale rechter druist het decreet in tegen de Amerikaanse grondwet. Eerder had minister Blok de VS al opgeroepen het decreet in te trekken. Na de farmaceuten Pfizer en BioNTech waarschuwt nu ook de Amerikaanse toezichthouder FDA... voor het later toedienen van de tweede dosis coronavaccin. Onder meer Groot-Brittannië en Denemarken hebben besloten om de tweede prik uit te stellen... zodat meer mensen al snel hun eerste inenting kunnen krijgen. Maar het is onduidelijk of het vaccin dan wel net zo effectief is... waarschuwen de farmaceuten en de FDA. Door de coronacrisis is de Nederlandse bevolking vorig jaar veel minder gegroeid dan verwacht. Er kwamen zo'n 63.000 inwoners bij, de helft minder dan in 2019, meldt het CBS. Door de corona-epidemie overleden er meer mensen dan normaal... en de immigratie lag enige tijd bijna stil. Het CBS had verwacht dat Nederland nu meer dan 17,5 miljoen inwoners zou hebben... maar dat aantal is niet gehaald. FC Emmen middenvelder Michael Chacon gaat spelen... voor de Colombiaanse topclub Atletico Nacional. Chacon is in Colombia geboren, maar verhuisde op zesjarige leeftijd met zijn moeder naar Emmen. Daar ging hij voetballen, eerst bij FC Emmen, later bij Heerenveen en FC Dordrecht... en de laatste jaren weer bij Emmen. Na 100 competitieduels maakt de 26-jarige Chacon nu de overstap van de hekkensluiter in de eredivisie naar een topclub in zijn geboorteland. Atletica Nacional werd 16 keer landskampioen van Colombia. Het weer. Eerst hier en daar nog wat lichte regen, minimaal rond 2 graden.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 I will do. Love is back. Love is back. Love is back. I know your tongue a star in heaven. My thoughts unsaid, stuck in my head, and it all feels so useless. Never forget to give all I ZFM.